Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dak van het AZ-stadion in Alkmaar was vermoedelijk al verzwakt... voordat een deel ervan op 10 augustus instortte. Dat concludeert een ingenieursbureau na onderzoek. Volgens de onderzoekers was in het ontwerp geen rekening gehouden... met een neerwaartse belasting door wind. Waarschijnlijk was het dak door eerdere stormen al verzwakt... waardoor het op 10 augustus misging, toen het niet eens echt stormde. AZ gaat het dak niet repareren, maar grotendeels vernieuwen... en wil tegelijkertijd het stadion comfortabeler maken en misschien ook uitbreiden. Het kabinet wijst komende Prinsjesdag voor het eerst een minister aan als designated survivor, oftewel aangewezen overlevende. Die persoon houdt zich schuil op een geheime locatie wanneer de rest van het kabinet in de ridderzaal naar de troonrede luistert. Het idee erachter is dat, iemand, dat er iemand moet zijn om het land te besturen voor het geval dat alle leden van het kabinet omkomen bij een aanslag, een koep of een ramp. D66-Kamerlid Sneller vroeg vorig jaar om zo'n noodplan. In verband met de veiligheid wil premier Rutte niet bekendmaken wie van de 16 ministers het wordt. De omstreden wethouder Jo Palme van Brunsum legt zijn functie tijdelijk neer. Hij doet dat op doktersadvies. Palme werd vorig jaar opnieuw benoemd tot wethouder. Omdat er op dat moment een integriteitsonderzoek naar hem liep... leidde de herbenoeming tot een rel en stapte de toenmalige burgemeester op. Ook de minister en de commissaris van de Koning vroegen Palme om op te stappen, maar hij weigerde. In Monaco is de loting geweest voor de groepsfase van de Europa League. AZ neemt het op tegen Manchester United, FC Astana en Partizan Belgrado. Feyenoord zit in een groep met FC Porto, Young Boys en Rangers. En PSV moet tegen Sporting, Rosenborg en Lask Liens. Het weer. Het is vrij zonnig en het blijft vanavond droog. Ook morgen een zonnige dag en dan wordt het zomers warm. 27 tot 30 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Zondag kans op buien en een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files met 10 minuten nog meer vertraging op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 20 minuten oponthoud.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 we don't talk it. We don't talk it like we used to Hey, I wanna be a billionaire, so freaking bad a party. To the party, fiesta. This night will last forever. See, Yeah. Yeah gonna change the world. I'm partying with the hottest girls. I'm looking for a model chick about five foot ten with her hair and curls and a body like Beyonce to put it on me. While well, she's shaking it right, making me sweat every step of the way, so I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a fresh class spangles into my hot club. I'm like royalty. She's spoiling me up in Central Pay to keep boiling me. Cause the party too hot up in MIA, but we partying every day, baby. of the night, cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. And wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio. How we partying all through the night, cause we living our life, cause baby, we here, y'all. To the party, fiesta, this night will last forever coca. Yes, coca. Yes, coca. Let's do it. Make love to the I just wanna party hard. Yeah, I just wanna party hard. Make love? Woo! <laughs> ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Minimaal. imagine me walking along the sea. It feels like everything's as it's supposed to be.